7 uur. Thijssen met het NOS-journaal. Richting langs de snelweg moet vaker aangaan bij wintersweer. Daarvoor pleiten de ANWB en Veilig Verkeer Nederland in de Telegraaf. Rijkswaterstaat doet de lamp op sommige plekken nu s'avonds laat en s'nachts uit om geld te besparen. ANWB en VVN zeggen dat er minder risico's zijn als de verlichting aanblijft. Zeker als er sprake is van slecht zicht. In Irak is vorige week een expert in chemische wapens van islamitische staat gedood. Hij kwam op 24 januari om het leven bij luchtaanvallen van de coalitie in de buurt van Mosul, heeft het Pentagon bekendgemaakt. Wapenexpert Abu Malik was eerst in dienst van de Iraakse dictator Saddam Hussein. In 2005 sloot hij zich aan bij Al-Qaeda in Irak, waarna hij zich volgens de Amerikaanse legerleiding bij IS voegde. Nabestaanden van slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 kunnen de wrakstukken van het vliegtuig bekijken. De nabestaanden kunnen vanaf begin maart terecht op de luchtmachtbasis in Gilserijen. Daar worden de onderdelen gefotografeerd en onderzocht. Luchtvaartonderzoekers gaan binnenkort kijken naar inslagpatronen en breukvlakken op de wrakstukken en onderzoeken of er mechanisch iets is misgegaan. Voetballer Deli Sinkgraven vertrekt bij Herenveen en gaat naar Ajax. De middenvelder tekent een, contract van 5,5 jaar bij de Amsterdamse club. Herenveen zou zo'n 6,5 miljoen euro krijgen voor Sinkgraven... die gisteravond zijn laatste wedstrijd speelde voor de Friese. Die wedstrijd tegen FC Dordrecht leverde geen winnaars op, het bleef 0-0. Prinses Beatrix is vandaag jarig. De oud-koningin wordt 77 jaar. Waar ze haar verjaardag viert is niet bekend, maar gebruikelijk is dat ze die in huiselijke kring viert. Waarschijnlijk is dat dan voor het eerst op kasteel Drakenstein, sinds haar terugkomst in Lage Vuurs op 4 februari vorig jaar. Ze woonde van 1963 tot 1981 ook al op Drakenstein, waarna ze verhuisde naar Huis ten Bosch in Den Haag. Het weer. Vrijwel droge opklaringen, temperatuur rond het vriespunt en de komende uren kan het glad zijn op de wegen. Overdag geregeld zon, maar in het zuiden meer wolken en soms regen. Het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles, maar dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn.